De vakbonden, die al meerdere demonstraties organiseerden... willen dat de regering met ze gaat praten, vertelt correspondent Frank Renaud. Tot nu toe zeiden ze altijd, die wet moet van tafel, de pensioenleeftijd mag niet omhoog. Nu willen ze gaan praten met de regering en zeggen ze... zet die wet even in de ijskast, stel een bemiddelaar aan. Maar de regering heeft daar vanochtend alweer op gereageerd en zegt... We willen helemaal geen bemiddeling. En de vraag is natuurlijk wel hoe lang dat kan gaan duren. Want de Fransen krijgen er ook een beetje genoeg van. Dit is al de tiende actiedag vandaag in Frankrijk sinds januari. En Macron krijgt steeds vaker de vraag wanneer houdt dit nou eindelijk eens op? De demonstraties draaiden eerder alles uit op geweld. Alleen al in Parijs zijn vandaag 5500 agenten op straat. In Portugal zijn twee mensen neergestoken. Ze werden aangevallen door een man met een groot mes in een evenementencentrum voor moslims in Lissabon. Volgens CNN komt de dader uit Afghanistan en werd neergeschoten door de politie en ligt in het ziekenhuis. En op het strand van Vlieland is een klein klapmutsje geboren. Dat is een zeehondensoort die normaal eigenlijk alleen in de buurt van Groenland voorkomt. De mensen van zeehondencentrum Pieterburen letten nu een beetje op moeder en kind. Ze hebben wel eerder een klapmuts in ons land gezien. Maar nog nooit eerder is het eh, voorgekomen dat een, eh, een zwanger vrouwtje eh, hier terecht kwam en dan vervolgens ook nog eens een pub krijgt. Het stuk strand is nu afgesloten voor publiek... om te zorgen dat de beestjes even met rust worden gelaten. En mocht je nou denken, waarom heet die zeehondensoort zo? Ja, het is natuurlijk een hele gekke naam... maar die, die dankt je eigenlijk omdat het, aan dat het feit dat het mannetje... een eh, vel in zijn neus kan opblazen tot een soort rode ballon op zijn hoofd... en vandaar de naam klapmuts. Het weer. Het is inmiddels overal bewolkt. Tegen het einde van de middag komt er vanuit het westen regen aan. Vanavond en vannacht blijft het nat. Morgenochtend eerst droog en hier en daar wat zon. Later weer regen en dan gaat het op 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A10, de ring van Amsterdam, van zuid naar noord. Vanaf knooppunt de Nieuwe Meer, file rijden tot aan Amsterdam Sloterdijk.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 Girl, I refuse must I be confused with some other guy? Not like them, baby. The bridges were burned. Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Baby, go on and just tell me a rhythm. The damage is done, so I guess I believe is So I guess I believe the damage is done. So I guess I believe in the damage is done.